Raymond Seré met het NOS-journaal. Griekenland wil de 300 miljoen die het morgen aan het IMF zou moeten overmaken later storten. Het land heeft het IMF verzocht de vier betalingen die Griekenland het Internationaal Monetair Fonds nog schuldig is te bundelen, zodat het totale bedrag van 1,5 miljard euro pas 30 juni hoeft te worden betaald. De regels van het IMF staan zo'n bundeling toe, maar de stap is vrij ongebruikelijk. Deskundigen wijzen erop dat het verzoek van Griekenland echt duidelijk maakt dat de nood in Athene erg hoog is. De FIFA heeft de Ierse voetbalbond 5 miljoen euro betaald om de Ieren te doen afzien van een rechtszaak. Dat betekende de Ierse, dat bekende de Ierse bondsvoorzitter John Delaney voor de Ierse media. Aanleiding voor de rechtszaak was een zeer omstreden Frans doelpunt tijdens de play-offs voor het WK van 2010. Thierry Henry was er met een overduidelijke hensbal voor verantwoordelijk dat Ierland zes jaar geleden naast het WK greep. De Ieren wilden via de rechter alsnog kwalificatie voor dat WK afdwingen. De FIFA maakte 5 miljoen euro zwijgeld over om een rel te voorkomen. Nieuwe dieselauto's zijn de afgelopen tientallen jaren nauwelijks schoner geworden. TNO heeft uitgevonden dat bij zowel dieselpersonenauto's als bestelbusjes... de uitstoot van vooral stikstofoxide vaak vijf tot zes keer hoger is... dan wat de fabrikanten zeggen. Staatssecretaris Mansveld vindt dat fabrikanten te weinig rekening houden... met de kwaliteit van de leefomgeving. Volgens haar stellen fabrikanten de auto's zo af... dat ze bij de test in het laboratorium onder de maximale toegestane norm blijven... maar dat ze bij het rijden flink meer uitstoten. Tot 8 uur vanavond is een van de buizen van de Westerschelde-tunnel afgesloten... omdat een gestrande vrachtauto moet worden weggesleept. De vrachtauto botste halverwege de middag direct na het verlaten van de tunnel... tegen een pijlwagen en kwam dwars over de weg te staan. Daarbij raakte ook de vangrail beschadigd. Het weer een heldere nacht, morgen vrij zonnig met in het westen ook enkele wolken.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 Alternative FM. When he caught you thought took it you're proud and your joy, your freedom taken away. Your body shiny, is diamond, your heart is strong as gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forgetting you say you free. Lioness, Your heart is strong, it's good. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forget him, say you Zo begonnen we deze Alternative FM van eh, de eerste donderdag in juni. En het is mooi weer en het wordt nog veel mooier weer. Want morgen eh, dan gaan we zweten op het strand, want dan wordt het 25 graden. En al die mensen die denken van, maar lekker morgen naar, eh, naar het strand, naar het zee. Of de zee moet ik eigenlijk zeggen. Dan denk ik, ja, maar er is nog zo'n hele smerige zeewind die er dan in één keer op kan steken. En het eh, zeewatertemperatuur uit eh, de Noordzee is nog niet op temperatuur. Dus het kan zijn dat we morgen nog wel een beetje zeedamp eh, kunnen krijgen. Dus dat, <laughs> dat, ik zit daar eigenlijk wel op te verkneukelen. Zal toch wel gebeuren dat je dan lekker als badgast hier komt. En dan komt, kom je om twee uur en is het er keer potdicht. Goed, Isaac Bullock, daar begonnen we mee, vrienden van deze, van deze uitzending met Lioness eh, in eh, de band eh, uitvoering dan wel te verstaan. Het is ook een nummer wat hij gebruikt heeft bij de laatste Series Request van 2014. Dat was de actie van Hands of Our Girls. Daar heeft hij een liedje op geschreven en dat was dit liedje. En dat gaat over uit de handen komen van Kony in Oeganda. En Isaac Bullock heeft ook roots in Oeganda. Hij is van oorsprong ook een Oegandese muzikant. En hij is eh, tegenwoordig in Haarlem heel erg actief. Eh, dus dat was altijd wel fijn als we dit soort eh, dingen ook nog kunnen blijven draaien. voor de mensen die ehm, Isaac Bullock nog willen zien. Ik denk dat hij vast en zeker nog de komende maanden nog wel op het, op het strand van Zandvoort te zien en te horen zal zijn. Nou, dat, dat is één ding. En dan hebben we natuurlijk ook nog vanavond muziek van Southbound. Want volgende week vrijdag gaat eh, Southbound eh, de EP presenteren in de kantine van Theater Walhalla. gaan twee tracks draaien in, eh, in deze uitzending. Dat is natuurlijk het welbekende Verders. Maar er staat nog een track op die mij opviel in aanloop naar, naar dit programma toe. En die wil ik toch ook nog wel even laten horen. Dus we draaien niet alles. Want dan moet er, er moet ook nog wat overblijven voor volgende week donderdag. Want ja, het is natuurlijk wel de bedoeling dat je daar gaat kijken is niet eh, de enige hoor, eh, want er is eh, volgende week nog meer ehm, wat, waar je naartoe zou kunnen gaan. En natuurlijk vanavond de man die vanavond hier live gaat spelen, dat is Hartog. Voluit heet hij Hartog IJsman. Eh, je kan, al, je kan al wat in die microfoon eh, wat zeggen hoor. Ja, eh, hallo. Ja. Testing. Ja, je hebt, al, je hebt al even wat ingespeeld. Dus, maar ja, jij hebt ook een, een album uitgebracht. ik dacht in april of in maart, april? maart. Maart, hè? Yes. dat was Waves eventjes. Making Waves, ja. Ja, Making Waves. nou, daar zal, daar zal je denk ik denk ik niets van gaan spelen. Of misschien ook wel. Ja, één liedje ga ik daarvan spelen. En uh, andere liedjes zijn niet zo heel geschikt. Want dan moet ik eigenlijk mijn drummer erbij hebben. En een enorme bak gitaareffecten. Ja, en die hebben we niet. Eh, dat was vandaag niet zo eh, handig. Dus, dus gaan wij sowieso één nummer daarvan draaien. Nou, dan gaan we ook even gewoon een nummer van, van dat album nog even opsnoren. Cool. En uh, die, eh, die gaan we dan ook nog even tussendoor draaien. Dus dat uh, gaat, uh, gaat allemaal wel goed komen. Dat dus straks. maar we hebben natuurlijk ook iemand die, die hier ook geweest is. Dat was Andy. En zij is ambassadrice van bijvoorbeeld No Goods No Glory. Nou, dat is het zeker. En dit is van de tweede EP die ze gemaakt heeft. City Love. Het nummer heet Gravity. I hold on to your chains. It's the last of what seems like a string that will snap. Soon as I take one step, and I want you to kiss me. Reveal how you feel. It's our last dance. Till it's over. was hem. Eh, het eh, nieuwe nummer van eh, Mirko en de wijze mannen Mirko Haarmans. zoals die voluit heet. En het wordt tijd, zegt hij, dat we muizen weer gaan babbelen. Nou, de koffie, vriend, die staat altijd klaar. Dus wat dat betreft kan het, kan het nooit, nooit kwaad. Ehm, ja, en ik moest ook nog de groeten doen <laughs> van, Mirko aan Hartog. Nou, die staat tegenover me. Groetjes Mirko. Ja, nou, bij deze. <laughs> Eh, want eh, het is eh, vanavond een klein beetje het, het verhaal van Hartog. Niet één nummer in ieder geval van Making Waves. Het album wat hij, wat hij in maart heeft uitgebracht. En als het goed is gaan we natuurlijk ook nog naar wat ouder materiaal. Maar dat is minstens net zo mooi als het materiaal wat hij heeft afgeleverd. Maar ja, het, eh, het album Making Waves is natuurlijk een beetje een eh, sterk geproduceerd album... met heel veel eh, instrumenten wat je normaal gesproken zou gebruiken bij optredens, toch? Ja. ja. ja. En aangezien jij hier alleen met je akoestische gitaar komt... dan wordt het toch even een beetje aanpassen met, met alles en nog wat. Dus vandaar. Dus ik neem aan dat je dan ook iets van je eerste album misschien iets gaat doen. Of, van mijn tweede album. Van je ja, bedoel ik. Eh, eh, het, tweede album wat ik... Ja, heb ik ook ergens. Maar dan moet ik weer gaan kijken van wat, het, eh, wat de titel ook alweer was. even, hoor. wat zeg je? Van No Hero. Ik denk dat ik hem heb hoor. Momentje hoor. Want ik, dan moet ik eventjes weer... <laughs> ja. Happy Days. Dat is hem. Nou, deze zit daar weer voor. Dus- Die zit ervoor, oké. Dus, Happy Days was nummer drie. Nummer drie. En, en eh, oké, maar heel goed. Dan, Wordt dan... ingewikkeld nu voor de Nee, oké. Eh, maar <laughs> eh, Making Waves is nummer 4. Yes. Happy Days is nummer 3. En dan heb je er nog twee ervoor zitten. Ja, precies. Juist. maar daar gaan we het zo direct ook uitgebreid over hebben. Nou, ehm, de eerste twee nummers... ik zou bijna vragen, welke twee nummers zijn dat? Welke laat je, welke laat je horen? Nou, deze is van het laatste album, het Will You Follow. Ja. En eh, was ook single voor radio. Ja. Dus hoe eh, komt hij. Oké, laat maar horen. Nuts, nuts, say no more. We got the haircut that you're looking for. Somebody somewhere made these plans for you. Ja, dankjewel. Ja, dat was eh, de kop eh, die eraf is eh, gegaan inmiddels. Um, Will Follow is inderdaad van het laatste album wat je hebt uitgebracht. Moet je dan galmende gitaar en drums bijdenken? Ja, er zit wel galm en, en, en, er zit wel een klein beetje galm op hoor. Dus de, dus dat, eh, dat, dat is wel goed gekomen. Ehm, dat eh, geldt eh, niet die galm voor het eerdere werk. Maar we kunnen daar wel een beetje galm aan toevoegen. Dat het toch, <laughs> toch zo'n beetje lijkt... Beetje glans. <laughs> ja, dat er een beetje glans komt. het volgende nummer wat je gaat spelen... dat is wat van het oudere materiaal wat je in je repertoire... Ja, No Hero. Ja. En nou, van de plaat No Hero. is uitgekomen in 2011. Via vier jaar terug. Alweer? Ja. ja. <laughs> dus je bent een aardig productief... 2010, eh, ik zeg het. Twee, 2010, ja. Want in 2012 heb jij een uh, eh, Happy Days volgens mij uitgebracht. dus, eh, dus nou ja, ik zou zeggen... No Heroes. Oké. Hier is die. Tonight I might surrender Or die trying to defend us trying to save my love from fools like yourselves. There's always consequences for those who come to their senses, and I face mine. I've taken all I could. like myself. And so, when the time has come for me to go through fire like you have been, I hope I will be strong and make a difference. Yeah. Mm. And the sky that we're born in a world that's torn in two. So, what am I to do when I? de kop is eraf eh, voor, eh, voor die eerste twee. En dan gaan we zo dadelijk eh, over een, denk ik, een minuut of tien... naar het tweede blokje van twee. En dat is ook het laatste blokje wat, wat Hartog hier laat horen. Maar we hebben natuurlijk ook muziek uit onze eigen toverdoos. En daar gaan we nu mee verder. Hier is zoals aangekondigd, Southbound. volgende week gaat Rufaida met haar band. Want dat is Southbound. Eh, deels Deens en deels ook Nederlands eh, gaan ze dus hun werk eh, laten horen in de kantine van Theater Walhalla in Rotterdam. En een van de nummers die uh, op de EP Open Water staat... is dit mooie nummer en dat is uh, Framed. only it were only you could wake up from what is haunting you and keeps you from your sleep. If only you could trivialize, if you were sure it's fake, the demon in your closet. If you could just escape, if only it were nightmares, if only you could wake up from what is haunting you and keeps you from your sleep. If only you could trivialize, if you were sure it's fake demon in your closet. You could just escape. into some merchandise. You take it to the grave. En dat was er Gabi Lieve van Waver, zoals ze voluit heet. En uh, eh, Gabi uh, eh, Lieve heeft eh, dit samen met Jake Rees. En wie is Jake Rees? Dat, daar zit Jaap Reesema achter. En dit is Hide and Seek, een van de EP, of de eerste EP die Gabi heeft uitgebracht. ook met de, de, hulp van de vader, Martijn van Waveren, die ja, min of meer een studio heeft eh, om eh, eindmontages en eindmixes eh, te doen. En dit is denk ik ook van zijn hand geweest. Nou, we gaan weer kijken en luisteren naar Hartog, die aan de andere kant van, van mij staat nu. met een gitaar in de aanslag. En ik zou bijna zeggen, welke twee nummers ga je zo laten horen? Ik ga spelen eerst het nummer Yesterdays en daarna Visitor. Yesterdays en Visitor. Oké. Here is sunlight, here is open space, is the reason we came to this place. Sea salt drying like freckles on your face, wind is blowing yesterday away. How I wish that we could stay. Hij eh, moet altijd even opletten van... Komt er nog een klein akkoord of wat dan ook? En die kwamen dus eh, niet. de <laughs> ja, de overeindjes, Maar dit was, dit was hem eh, helemaal. Ehm, ja, de laatste voor vanavond. Visitor. Visitor, ja, wacht even hoor. Voor, want Marcus moet... Uh, <laughs> die moet sprinten. Ja, die moet sprinten. Die moet... hoe heet hij ook weer? Usain Bolt nadoen. Maar goed, <laughs> de bezoeker, hier is die. You got lost... couldn't find me. I'm right here. Come and find me. Come and got lost, you couldn't find me. I'm right here, come and find me. You got lost, you couldn't find me. Right here, come and find me. Come and find me. lost. You couldn't find me dat was hem. De Visitor van mm, Hartog. Zo voelde het ook wel een beetje aan, eh, zoals hij het liedje ook bracht. Eh, zo van, ik lijk wel of ik hier op bezoek ben. Dank je. Ja, Het is heel leuk om hier op bezoek te zijn. <laughs> ja, nou, dat is het zeker. Dat is ook uh, aangenaam. We gaan straks met je praten over het, over het werk wat je gemaakt hebt. Maar natuurlijk ook aan de hand van het album. Dus dat doen we zo. Maar we hebben natuurlijk ook muziek, zoals gezegd die we nog eh, draaien. Dit komt ook uit Rotterdam en dit is Linda Kreuzen en Lonely Blues. drink wine. I've always had a hard time adjusting to codes and the rules, at least to the unwritten ones. So do you wonder? Far too sophisticated moves move my foot to romantic soul. And if you're into playing games, I'm sorry, I'll be a spoil sport. So do you wonder which card your next will be? Playing black instead of orange, breaking hearts instead of free. No wonder we still wander. in a lonely, lonely blue. taught you how to treat a lady, how to gracefully walk these shoes. His house is empty now, and he puts the lights way down low. Somewhere out there, somebody starts to cry. He's on the lucky train to Love Town where nobody likes to work to worry about the things he done. Hard times to be honest, hard times to be strong. And Johnny ran away, oh, off to a better land, searching for a place where the folks will understand. He made and left someone with blame. Now he's trying to get back home, and he's driving through the rain. Oh, yes, he's driving through the rain. And the moonlight shining took him by the hand. The rearview mirror shows a long road leaving no man's land. Two different stories, two separate souls. Feels like coming home. Wetty boots, the lights way down low. Now Johnny ran away. to get back home. And he's driving through the rain. Oh, yes, he's driving. Johnny stays inside a bed between the sheets. Now the blue rays falling down where no one will go. This house is empty now, and Johnny puts the lights way down low. And Johnny ran away, Oh, baby, off to a better land, searching for a place where the folks will understand. made a mess and left someone with blame. Now he's trying to get back home, and he's driving through the rain. Now Johnny ran away, oh, off to a better land. Driving Through the Rain was dat eh, van eh, de heren van Gravel Graveltown. Zij waren hier ook eh, ooit geweest bij Alternative FM. We hebben er nog één tot aan het nieuws van 9 uur. Dat is Eva Almagor En haar single die ze vorig jaar heeft uitgebracht heet Silverlining. En er is nieuw materiaal van haar onderweg. We zijn er straks na 9 weer terug. is blocked by the moon. There are brighter skies up above.